René van Brakel met het NOS-journaal. De PvdA werkt niet mee aan het compromis over de Hetwiegepolder. Daarmee lijkt het compromis van de baan. Gisteravond liet de PVV al weten Falikant tegen te zijn. Ook SP en GroenLinks schieten het kabinet niet te hulp. Staatssecretaris Bleker heeft met de EU onderhandeld over een oplossing... waarbij twee derde van de polder zou worden gespaard. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het sturen van waarnemers naar Syrië. 30 onbewapende waarnemers moeten toezien op de naleving van het bestand tussen de regering en de oppositie. Belangrijkste onderdeel daarvan is het staakt het vuren dat sinds donderdag van kracht is. De Egyptische kiesraad heeft tien kandidaten van de lijst geschrapt voor de presidentsverkiezingen in mei. Daaronder is de belangrijkste kandidaat van de moslimbroederschap en de voormalige rechterhand van oud-president Mubarak. De kiesraad legt niet uit waarom de tien niet mogen meedoen. De kandidaten kunnen nog in beroep gaan. Molenaars uit Zuid-Holland hebben enkele honderden euro's ingezameld voor de wederopbouw van de historische molen in Buren die vorig weekend afbrandde. Volgens de stichting die de Friese molen beheerde is het bedrag niet genoeg, maar wel een prachtige bodem. In de zomer moet er een plan komen voor het herstel van de molen in Buren. In de eredivisie is Feyenoord opgeklommen naar de derde plaats. De Rotterdammers wonnen thuis met 3-0 de stadsderby tegen Excelsior. En AZ en Twente lieten punten liggen tegen PSV en NAC Breda. AZ verloor in Eindhoven de topper tegen PSV met 3-2. FC Twente zakte naar de zesde plaats door een gelijkspel in eigen huis tegen NAC Breda. Heerenveen won met 4-2 bij NEC en bij rust stonden de Friese nog met 2-0 achter...